Carolijn met het NOS Journaal. Nederlanders die op cruiseschip de Westerdam zaten... mogen voorlopig toch niet naar huis. reden is dat vandaag het coronavirus is ontdekt... bij een Amerikaanse vrouw die ook op het schip zat. Mogelijk waren enkele passagiers toen al vertrokken naar Nederland. Het tv-programma Hart van Nederland zegt drie Nederlanders te hebben gesproken... die op het cruiseschip zaten en vandaag op Schiphol zijn geland. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zegt dat alle 91 Nederlandse passagiers bij terugkeer in ons land worden onderzocht door de GGD. In Burundi zijn meer dan 6000 lichamen gevonden in zes massagraven. De graven werden ontdekt in de provincie Karusi. Ook lagen er duizenden kogels in de graven. Tussen 1993 en 2005 kwamen bij een burgeroorlog tussen Hutus en Tutsis in Burundi naar schatting 300.000 mensen om het leven. Schaatster Natalia Voronina heeft voor een daverende verrassing gezorgd... door de 5 kilometer te winnen bij de WK-afstanden in Salt Lake City. Het goud leek voor de elfde keer op rij naar Martina Sablikova te gaan... die in de vierde rit een nieuw wereldrecord reed. Maar in de slotronde dook de Russische Voronina onder die tijd in 6.39.01. Esmee Visser pakte het brons. Irene Schouten, de andere Nederlandse, werd zevende. Zij is morgenavond een van de topfavorieten bij de massastart. In de eredivisie heeft AZ uit met 2-0 verloren van FC Twente. In de stand blijven de Alkmaarders tweede... maar Ajax kan zijn voorsprong morgen tot zes punten vergroten. PSV won vanavond met 3-0 bij ADO Den Haag. De Eindhovenaren staan daardoor weer derde met twee punten voorsprong... maar ook twee wedstrijden meer gespeeld dan Feyenoord. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt en kan er wat regen vallen. Het KNMI heeft voor vanavond en morgen code geel afgegeven... Het instituut verwacht zware windstoten. Eerst vooral in het noordwesten van het land, maar vanaf morgen ook landinwaarts.